Dikter met het NOS Journaal. De leiding van FC Twente zal berichten dat trainer Cor Adriaanse met onmiddellijke ingang wordt vervangen. Het AD weet al te melden dat Adriaanse wordt opgevolgd door Steve McLaren, de zeer succesvolle voorganger van Adriaanse. Volgens ingewijden lag Adriaanse al een tijd niet goed meer bij de directie van Twente en bij de spelersgroep. In de VS kiezen inwoners van de staat Iowa vandaag de republikein die volgens hen in november moet, het in november moet opnemen tegen president Obama favoriete zakenman Mitt Romney, die ook aan kop gaat in landelijke peilingen onder republikeinen. Na Iowa houden de andere 49 staten republikeinse voorverkiezingen. Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 49,8 miljoen passagiers verwelkomd. Dat betekent dat de luchthaven qua passagiersaantallen weer de op de drie na grootste van Europa is. Na Londen, Heathrow, Frankfurt en Parijs. Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe naar 313. Onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro en Orlando kwamen daarbij. De schoonmakerstaking dreigt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n 10 treinstations. Schoonmakers eisen een betere cao en meer respect. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Zanger Youssou Ndour doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland Senegal. 52-jarige artiest, onder meer bekend van de wereldhit Steve Seven Seconds, wil eind volgende maand president Wade verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen noemt hij opperste vaderlandsliefde. Nabestaanden van 35 Koerden die vorige week door een vergissing van het Turkse leger werden gedood, krijgen een schadevergoeding. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. Koerdische smokkelaars werden bij de grens met Irak gebombardeerd door het Turkse leger, die hen aanzag voor terroristen van de PKK.